moment. Maar uh, eh, FC Saandam doet het ook helemaal niet slecht hè, op de vijfde plek. Nee, absoluut niet. En de, de ploegen die ertussen staan, daar hebben wij al van gewonnen. Maar de, de verliespunten hebben wij toch gehaald tegen de wat mindere clubs, moet eerlijk Dus dat is een klein beetje het gevaar voor eh, met deze, dit soort clubs. Op dit moment gaat uh, Mo trap nemen aan de rechterkant. Hij doet dat met zijn linkerbeen. Hoog voor de goal. En de bal wordt weggekopt door de standbeen. Eh, we missen natuurlijk al een tijdje eh, Jesse de Haan. Jesse die heeft, eh, is met verkozen geweest. En in die periode zijn wij gaan winnen weer. We hebben hele leuke wedstrijden gespeeld. Maar Jesse, fanatiek als je is, is zich er niet helemaal bij neerleggen. En op dit moment ja, is er een klein beetje oneenigheid met de trainer en Jesse. Ik hoop wel dat het er snel bijgelegd wordt, want Jesse is natuurlijk wel een jongen die je kan gebruiken bij ons. Ja, zeker. Een belangrijke speler. Ja, absoluut. Maar voorlopig is hij eh, even een beetje pistof, om het zo maar te zeggen. Nou ja, vandaag in ieder geval eh, daar uh, in Zaandam. Op het Hoornse Veldpark, geloof ik. zoals al daar. En uh, ja, heel veel plezier eh, tijdens de wedstrijd. En mocht er gescoord worden, dan hoor dat graag. En anders spreken we je zometeen even voor drie uur weer, uh, Jan.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 But if he breaks your heart like is do. Jorde, de single van eh, Ed Sheeran en Happier. CFM niet alleen op de radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45 we zijn eh, digitaal te ontvangen via Ziggo op kanaal 40. 24 uur per dag de laatste nieuwtjes eh, op je televisie. En uiteraard het geluid van de Zandvoortse radio. Daarbij op de achtergrond. Wat wil je nou nog meer? Hè? Nou, gewoon eh, lekkere muziek op de radio. En dat beloven we je vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En daarna trouwens Entertainment voor You. Fred, hij is er alweer. Ja, hij is een beetje vroeg vandaag. En straks na 5 uur eh, dan hoor je met zijn show. Maar eerst gaan wij lekker door tot na 5 uur. AJ en ik met onder meer deze van de BB&Q Bands. muziek eh, die het altijd goed doet. Deze van de BB&Q Band en je hoorde Genie. Jawel, een gezellige studio. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar het ziet er ook echt eh, prachtig uit. Zelfs een kerstboom met lichtjes. Wat willen wij nou nog meer? Nou, de ijsbaan en die komt eraan. Ja, want eh, vandaag, zoals velen van u al wel weten... wordt de ijsbaan op het Raadhuisplein officieel... door burgemeester David Molenburg geopend. Ten opzichte van vorig jaar is de baan iets anders gesitueerd. Ook is hij een oppervlakte wat groter geworden. Zoals gezegd, de officiële opening wordt rond 6 uur vanavond verwacht. De ijsbaan is dan al klaar. Maar er kan die zaterdag echt pas na de officiële eh, opening gebruik van worden gemaakt. Vanaf 7 uur kan de jeugd, maar uiteraard ook volwassenen, het ijs op. Zanger Mike Dane zal tijdens de openingsplechtigheid het feest muzikaal compleet maken. Dit jaar is het de tiende keer dat de ijsbaan op het Raadhuisplein wordt opgebouwd. Daarom mag de jeugd als cadeautje de ijsbaan die zaterdagavond gratis, eh, dus morgen vanavond gratis van de baan gebruik maken. Op alle andere dagen kost het schaatsen 5 euro. Een 10 rittenkaart kost 45 euro. Er zijn ook dit jaar weer een aantal regels waar de schaatsers zich aan moeten houden. De afbeelding eh, boven of rond de ijsbaan is op een aantal borden rond de baan terug te vinden. Met pictogrammen wordt aangegeven wat er zoal niet mag en wat er moet. Het bestuur van de ijsbaan wenst iedereen wederom veel schaatsplezier. Vanavond om 6 uur de officiële opening van de ijsbaan. Mis het niet en be there daar op het eh, Raadhuisplein. De mooie nieuwe ijsbaan, hij is groter geworden en eh, nog eh, prachtiger. En daar gaan we van genieten tot en met 4 januari.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 En zoals uh, eh, AJ net zei, vanavond om 6 uur de officiële opening... met onder meer een optreden van Mike Dane. We gaan weer naar Jan toe. Jan. Hoi Rob. Hoi. Ja, Jan, Jan uit Zaandam. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Ja, hoe is het eh, daar eh, op dit moment? Oh, eh, de bal werd net voorgegeven door Kas. En Salim was net te laat. Dus kon hem net voor zijn voeten wegplukken. De stand is nog steeds 0-0. Het veld is spek en spekglad. Alle spelers, alle 22, die glijden onder de uit. Maar... <clears throat> Het is zo nog steeds 0-0. Eh, we hebben net wel een afgekeurd doelpunt gehad. Voor, uh, eh, er werd buiten buitenspel gevlacht aan de kant van Zaandam. Maar het was absoluut geen buitenspel. Dus je begrijpt onze reactie op dat moment. Ja, zeker. Die zal niet uh, mild geweest zijn. Nee. <laughs> En we zijn een mooi gezelschap. Dus wat dat betreft eh, allemaal fanatiek. Helemaal goed. Ja, want eh, jullie zijn met een hele grote groep richting Dom gegaan vanmiddag. Nou, we zijn met een paar oudjes. ik bij, Persoon Lemmers, Ruud, Ruud van Laren, bij kreugen zit erbij met je vrouw. Nou, de namen, zeg de namen zeggen al genoeg, Jan. Dus eh, dat, gaat, dat gaat een leuke middag eh, nog worden daar. Eh. absoluut. Ja. Zometeen rond uh, kwart over drie komen we weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. 0-0. en jij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Wordt er gescoord, dan hoor het graag van je. Ja, doe ik. Ik geef het door. Oké, dankjewel Jan. Dat was Jan van der Leden daar in Zaandam. Jan, Jan uit Zaandam, Heel zullen maar zeggen. En straks in het eh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag uiteraard meer over deze wedstrijd.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 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen